composerspool... waarin ook geestverwanten als Misha Mengelberg en Han Benning speelden. Uit zijn samenwerking met Louis Andries ontstond het, orkest De Voorharding, waaruit Breuker later met ruzie vertrok. Hij richt in 1974 het Willem Breuker Collectief op... waarin elke muzikus een gelijke plaats heeft als solist... en waarin alle leden inspraak hebben over wat er wordt gespeeld. Het repertoire bestaat uit een mengeling van jazz en moderne klassieke muziek. Breuker leerde als kind klarinet spelen, maar later stapte hij over naar de saxofoon en componeerde veel jazzmuziek, maar schreef ook voor orkesten. Hij kreeg veel muziekprijzen, waaronder de VPRO Boy Edgar prijs in 1993. De laatste jaren leed hij aan longkanker. Willem Breuker is 65 jaar geworden. Op de A1 bij Holten in Overijssel is een vrachtwagen met biggen gekanteld. Van de ongeveer 600 biggen die werden vervoerd zijn er zo'n 50 dood. Na het ongeluk liep een aantal biggen een tijdje over de snelweg voordat ze konden worden gevangen. Alle dieren die het ongeluk hebben overleefd worden bij elkaar gehouden in een weiland. De chauffeur van de vrachtwagen is gewond geraakt. De snelweg in de richting van Hengelo is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via Lochem. Volgens de politie duurt het een uur tot een uur of vier voordat de ravage is opgeruimd. In de Probo-Koala-zaak is het oliebedrijf Trafigura veroordeeld tot een miljoen euro boete voor het illegaal in- en uitvoeren van gevaarlijk scheepsafval. De Probo-Koala werd in 2006 gehuurd door Trafigura om gevaarlijk scheepsafval af te leveren in Amsterdamse haven. Het afval kwam uiteindelijk terecht in Ivoorkust, waar het illegaal werd gedumpt. Volgens de autoriteiten daar stierven er 16 mensen en werden tienduizenden mensen ziek. Het weer nog. In grote delen van het land is het zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land in.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 Breuker maakte naam met zijn Instant Composerspool, in Orkest de Volharding en met zijn Willem Breuker Collectief...